Bij een debat vrijdag in de Brabantse Provinciale Staten... vergeleek hij de behandeling van boeren met de situatie van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Van den Oever zei dat we 75 jaar geleden hebben gezien... waar het decimeren van een kleine bevolkingsgroep toe leidt. Farmers Defence Force vindt dat sommige vergelijkingen van toepassing zijn... en zorgelijke overeenkomsten vertonen. De uitspraken leiden tot veel ophef. Op de klimaatop in Madrid is tot diep in de nacht onderhandeld... over wereldwijde klimaatplannen. De top, met 200 deelnemende landen, duurde officieel tot vrijdag... maar er wordt doorgepraat in de hoop dat er toch concrete resultaten worden bereikt. Afgelopen nacht riep de voorzitter van de top de deelnemers op flexibel te zijn... en te streven naar ambitieuze afspraken over CO2-reductie in het komend jaar. Of er vandaag een slotverklaring komt, is niet duidelijk. Nieuwe Chinese importheffingen op goederen uit de VS zijn voorlopig van de baan. De importheffingen op mais, tarwe en auto's zouden vandaag ingaan... maar China en de VS bereikten eerder overeenstemming... over afkoeling van de handelsoorlog. Verschillende andere importheffingen verdwijnen vooralsnog niet. En Raymond van Barneveld is op het WK darts in Londen in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor met 3-1 van de Amerikaan Darren Young. Het was het laatste WK van de 52-jarige Hagenaar die zegt te gaan stoppen met darts. Na afloop van de wedstrijd zei hij dat hij heel slecht had gespeeld... en dat hij het zichzelf nooit zal vergeven. Van Barneveld, of Barney zoals hij door zijn fans genoemd wordt... was vijf keer de beste van de wereld. Zijn laatste grote prijs was de Premier League in 2014. En dan het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon. In de loop van de dag kans op een bui, mogelijk met hagel en onweer. Het kwik loopt op naar ongeveer 8 graden.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 In de film wordt deze compositie van Rogier van Otterlo gespeeld door Toet Stielemans. dit was een opname van eh, de helaas overleden jazzfluitiste Helen Helmes. In de big band is de saxofoon eigenlijk de smeerolie van het orkest. Het bindmiddel tussen de akkoorden en een sterke saxgroep is dan ook onontbeerlijk. Ik heb hier een opname van een bijzondere saxgroep... namelijk van een van de big bands van Stan Kenton. Ritme en saxen. Meer is er niet te horen. Opus in pestels. Ja, een, heuse, prachtige big band. Over big band gesproken, luisteraars. Volgende week, zondagmiddag 22 december... De, hebben wij eh, de laatste eh, uitvoering van, eh, van dit jaar... Van de, in de serie Jazz in de Krocht. En dan kunnen wij luisteren naar uh, de de big band die geleid wordt door Frits Landersberg, de West Coast Big Band en Frits Landersberg vibrafoon. En eh, men belooft u een onvergetelijke middag met als motto... Celebrating the Music of Terry Gibbs and the Dream Band. En dan heb ik het over de West Coast Big Band, 18 man sterk. Een band die zich het repertoire van Duke Ellington, Count Basie, Quincy Jones en Terry Gibbs heeft eigen gemaakt. Ze hebben vele malen opgetreden met allemaal jongens die hier ook in de krocht hebben opgetreden. En eh, die band heeft natuurlijk terecht de eerste plaats bereikt tijdens eh, het eh, grote Big Band Concours in Hoofddorp... dat elk jaar groter en belangrijker wordt. En we hebben Frits Landersbergen natuurlijk op de vibrafoon. Het wordt een fantastische middag. Helemaal in stijl om het jaar af te sluiten. En dan heb ik het over volgende week zondag 22 december in de krocht. Aanvang half drie. Het zij gezegd. En dan ga ik nu naar de basis van de New Orleans jazzmuziek. We gaan luisteren naar eh, de Maryland Jazz Band of Cologne. Een Keulse band. En die hebben een nummer helemaal in de New Orleans stijl. En dat heet Louisiana Christmas Day. I'm a family man. I wasn't born to roam. But it seems like every Christmas finds me farther from my home. I love singing my songs, but it gets me down to hang my stocking in some hotel when the fat man comes to town. But it's alright. It's gonna be okay. Cause this year I'll be home. Louisiana Christmas Day. Oh, oh mama. I'm gonna find a way. I'm gonna find a way. Your little boy's coming on home. Come a Louisiana Christmas Day. Way up in the bayou. No, there won't be snow. But my friends all invite me round for a Christmas fat dodo. I'm gonna hop a plane, or I'll use my thumb. But you best believe I'll be around the tree. Christmas morning comes, but it's alright. It's, right. it's gonna be okay. Gonna be okay. Your little boy's coming on home. Come a Louisiana Christmas day, or let the good times roll. I'm a Louisiana queen. Julie London was niet alleen actrice... maar maakte ook met haar fluwele stem meer dan 20 albums. En dus ook platen met kerstsongs. Zoals deze kerstwens... Ik wil jou hebben voor kerstmis. Christmas. luisteraars, u zult het weten. Kerst, kerstmis eh, nadert. Vandaag luistert u naar CFM Jazz. Samengesteld en gepresenteerd door eh, Tom Hendricks en Peter Den Boer. Eh, we gaan in het kader van de opnamen door beroemde grote jongens en meisjes... gaan we nu luisteren naar Ray Charles die samen met The Voices of Jubilee... The Voices of Jubilation... Eh, ook een cd heeft gemaakt met allemaal kerststukken. En hij heeft een eigen vertolking van het op zich aardige stukje... Rudolph de Red-Nosed Reindeer. En als Ray Charles zich daarmee bemoeit... dan gaat het als volgt klinken. off to red-nosed reindeer. Had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even think it gold. And all the other reindeer used to laugh and call him Daddy. They never let poor Rudolph Christmas Eve, Santa came to say, he said, Rudolph, with your nose so bright, could you guide our day tonight? And how the reindeer loved him, and they shouted out to glee, yeah, yeah, Rudolph the red-nosed reindeer, your daddy history. favorite shade. He said, Rudolph, with your nose so bright, could you guide us lady night? And how the reindeer loved him as they shouted out in You should have heard him. Rudolph, your red no reindeer. blijft een mooie man. Na de oorlog ontstonden in ons land diverse orkesten en bandjes... die onder andere goed geld verdienden met optredens voor de Amerikaanse troepen in West-Duitsland. Mijn oom Cor Geuzenbroek was een van die muzikanten. In zijn band The Constellations speelde hij trompet en bas. Een andere bekende band waren de Millers onder leiding van Ab de Molenaar... en Eddie Dorenbos was vele jaren de zanger van dit orkestje. Van hem vond ik, als, vond ik uh, bij toeval een opname waarop hij I Love You zingt. I love you Comes the April breeze I love you Echo the hills I love you Golden dawn agrees as once more she sees daffodils. It's spring again, yes, birds on the wing again start to sing again the old melody. I love you, that's the song of song and it all belongs. Eddie Doornbos. Fantastisch. Een eh, gekende en geliefde zanger die heel veel heeft opgetreden. De jazzmuziek zoals wij die nu kennen... die komt helemaal in het begin vandaan van de eh, New Orleans straatorkesten. En later werden dat allemaal grote dansorkesten die populair werden. En die de jazzmuziek brachten. Eh, toen was dat allemaal nog een vorm van amusement... Eh, mensen vonden het mooi, maar mensen vonden het ook leuk en prettig om er te zijn. En er kon op gedanst worden en naar geluisterd in concertzalen. En ze reden ook rond op vrachtwagens. Ja, om, uh, om overal eh, hun klanken te laten horen. En de trombonist moest altijd achterin staan <laughs> vanwege zijn schuif. <laughs> ja. Nou, en soms heb je orkesten, hedendaagse orkesten... die dan fantastisch de sfeer van toen kopiëren... En eh, helemaal in die stijl spelen. En één zo'n orkest is een Duits orkest. Dat is het, uh, dat is het Orkester met zijn zanger Max Rabe. Het orkest Max Rabe die heeft allemaal eh, stukken uit de jaren 20, 30... die heel populair waren in Duitsland. In het Duitsland van toen, waar enorm veel gedanst werd... en prachtige muziek gemaakt werd... heeft hij opnieuw op de plaat gezet. En hij treedt nog steeds op met dat orkest. Ik kan het een ieder aanbevelen. Een paar keer per jaar komt het orkest uh, mm, eh, Palast Orchestra. Met Max Rabe in Nederland. Ik kan het zeer aanbevelen. Ik ga nu laten horen een echt winternummer. En dat heet Leise rieselt der Schnee. berieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald, freue dich, Christkind, komm bald. nacht, koor de engel erwacht. Hört nur, wie lieblich schalt schallt, freue dich, Christkind kommt bald. Ja, heel mooi. Je, zou eigenlijk eh, mee willen huppelen. <laughs> Huppeldans. Ja. De Amerikaanse groene Mel Tormé is de componist van de overbekende Christmas Song. Maar in deze opname is niet hij te horen, maar het stemmenwonder El Giro, de Christmas Song. Christmas Song. In het kader van eh, grote jongens die kerststukken opnemen... heb ik nu eh, Dave Brubeck Quartet met eh, Paul Desmond... en hun vertolking Santa Claus is Coming to Town. Dave en Paul Desmond. Zelfs een grote bandleider als eh, Duke Ellington zag wel wat geld zitten in het kerstmuziekgenre. En nam een groot aantal songs op, zoals deze Hier komt Santa Claus, frivol uitgevoerd. Als een klok, zal ik maar zeggen, zo'n big band. Ik heb eh, iemand op de draaitafel leggen... die zich ook heel graag laat begeleiden door de big band. En dat is eh, meneer Michael Bublé. En die heeft een, eh, natuurlijk ook een kerstcd gemaakt. Maar fenomenaal. Wij gaan luisteren naar Silver Bells. Frosty the snowman was a jolly happy soul with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how it came to life one day. There must have been some magic in that old top hat they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Old Frosty the snowman was alive as he could be. And the children say he could laugh and play just the same as you and me. with a cocoa pipe and a button nose and eyes made out of coal. Frosty the snowman, a fairy tale they say, was made of snow, but he came to life one day. There must have been some magic in that old top hat they found. Some magic in that. For when they placed it on his head, he began to dance around. Frosty the snowman, snowman. knew the sun was hot that day. Hot that day so I said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Frosty the snowman had to hurry on his way. But he waved goodbye, saying, don't you cry, I'll, I'll be, be, back, back again someday. Zo, dat staat als een huis, zullen we maar zeggen. Een van mijn eh, favoriete crooners is nog altijd Johnny Hartman. Even, sorry, <clears throat> evenals Mel Tormé had hij de pech... bekend te worden in de begintijd van Frank Sinatra... met diens maffia-connecties. Hartman, in 1923 geboren en 60 jaar later overleden... had een prachtige bariton en een uitstekende dictie. Hij was vooral goed in ballads maar zijn muziek bereikte nooit het grote publiek. In 1986 werd hij postuum opgenomen in de Big Band and Jazz Hall of Fame. Hier is Tony Harmon met I Get a Kick Out of You. My story is much too sad to be told But practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. little kick from champagne. Near alcohol doesn't thrill me at all. Tell me why should it be true? that I get a kick out of you. kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. But I get a kick out of you. get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me she obviously the sky is my dear. That's nothing to do. Oh, but I get a kick out of you. I get a kick out of you. I get a Bernie Hartman. Mijn liefdesinstrument is de trombone met zijn sonore geluid. En een van de favoriete bespelers is de Deen K. Winding. Hij had enkele jaren een duo met de eh, trombonist J.J. Johnson... maar speelde ook met tal van andere jazzmuzici. Hier in CFM Jazz is hij te horen met een eigen combo in Crazy She Calls Me. zit er weer op. De laatste jaren van mijn bijdrage aan het jazzteam... eindigde ik het programma altijd met een of andere uitvoering van de song We'll Be Together Again. Dit lied werd in 1945 gecomponeerd door Carl Fischer... met een tekst van Frankie Lane. We'll Be Together Again groeit uit als een jazzstandard... en zelf heb ik er zeker 100 uitvoeringen van. Voor vandaag koos ik die van de Italiaanse jazzzanger Nicola Agrigliano. Peter de Boer en Tom Hendricks wensen jullie fijne kerstdagen. Een mooi 2020. We'll be together again.